om ondergrond CO2 op te slaan in Barendrecht... De gemeente Barendrecht is fel tegen en de bewoners protesteren in een petitie aan de Kamer tegen het besluit. Ze maken zich veel zorgen over de veiligheid. Maar CDA, PvdA en oppositiepartij D66 gaan er onder voorwaarden mee akkoord. Een nieuwe getuige in het grote liquidatieproces zegt dat Willem Holleder erbij was toen er moorden werden gepland in de onderwereld. Volgens het OM was de getuige zelf ook bij het plannen aanwezig. De verklaring is een mogelijke doorbraak in het liquidatieproces. Het is voor het eerst dat een getuige uit eigen waarneming vertelt over de betrokkenheid van Holleder. Holleder, die veroordeeld is voor afpersing, was tot nu toe niet verdacht in deze zaak. Vliegtuigpassagiers die meer dan drie uur vertraging hebben... kunnen recht hebben op een schadevergoeding. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald... naar aanleiding van twee gevallen waarbij passagiers met een dagvertraging aankwamen. Tot nu toe gold er alleen recht op schadevergoeding als een vlucht wordt geannuleerd. Passagiers krijgen geen compensatie als de vertraging komt door buitengewone omstandigheden. De overstromingen in New Orleans door de orkaan Katrina waren het gevolg van nalatigheid bij het ingenieurkorps van het Amerikaanse leger. Dat heeft een rechter bepaald. Volgens hem is het ingenieurkorps ernstig in gebreken gebleven bij het onderhoud van een waterweg bij de stad. Daardoor kreeg het water vrij spel en braken de dijken. Zeven slachtoffers krijgen nu samen 720.000 dollar schadevergoeding. Zo'n 100.000 andere slachtoffers kunnen daar nu ook aanspraak op maken. Iets wat de federale overheid miljarden kan kosten. Het weer wolkenvelden, ook af en toe zon, het blijft droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind.